Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag... tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie... gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. Politiebond NPB roept op tot een zwaan aan actie Dienstwagens uit het hele land moeten in estafette naar Den Haag rijden... met 66 km per uur. Die snelheid staat symbool voor de pensioengerechtigde leeftijd... die de bonden graag willen. In december liep het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet opnieuw uit. En sindsdien zijn er al verschillende protestacties geweest. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van bekladdingen in de stad. Afgelopen nacht werden hakenkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd op allerlei plekken. Ook het beeld van de dokwerker werd met gele en groene verf besmeurd. Hier en daar staan de letters JHK geschilderd. Daar gaat vermoedelijk een anti-Joodse beweging achter schuil. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van ADO-supporters. De clubkleuren van de Hagenaar zijn groen en geel... en op een Instagram-account van ADO-fans staan foto's van die bekladdingen in Amsterdam. Zondag is in Den Haag de wedstrijd ADO-Ajax. Net buiten het voormalig IS-bolwerk Raqqa is een groot massagraf gevonden. Het is, is op een eh, boerenakker op een diepte van zo'n 60 centimeter... liggen waarschijnlijk 3000 lichamen in. Tot nu toe zijn er 120 lichamen geborgen. De verwachting is dat er de komende jaren meer van dit soort graven worden gevonden. Nadat IS in 2014 de macht in Raqqa had overgenomen... werden duizenden tegenstanders geliquideerd. Een weg in Eindhoven is urenlang afgesloten geweest... nadat een betonmortelwagen in zijn eigen lading was komen vast te staan. Waarschijnlijk was de cementmolen afgebroken. Toen de chauffeur stilstond voor een stoplicht kwam de lading vrij. Met een graafmachine is de 25.000 kilo cement van de weg gehaald. Het weer, Temperatuur van 0 tot 3 graden vannacht. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, later zon en ongeveer 13 graden. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Dan zijn we weer een nieuwe editie van de Top 20. Hoi, hallo. We zetten de 20 beste hits van dit moment voor je op een rij. Mijn naam is eh, Jesse Sprukkerman en ik ben het eh, komende uur bij je met, nou ja, hoe eh, toepasselijk 20 plaatjes. Deze lijst wordt samengesteld door middel van airplays, dus op welke radiostations allemaal gedraaid wordt en hoe vaak. Ook weer door streams, Spotify en andere streamingsdiensten, downloads, iTunes en dergelijke. En ook jouw mening is van harte welkom via de top 20nl Dan kun je laten weten wat jij een goede plaat vindt. En nou ja, dat wordt er meegenomen in de samenstellen van deze lijst. Even snel kijken naar de top 3 van vorige week. 3. week op nummer 3 Even Max en Sweet Bill Psycho. Op nummer 2 5 6, of Summer en Youngblood. En op 1 Mark Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. We gaan beginnen met de nummer 20 en die is gelijk nieuw in de lijst. Siep en Bastille, dit is Grip. 20. Uh, I'm down for Bastille. Is the nighttime bleeds into the day. Tomorrow spills across the sky and the suns are high. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call. just the my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the 20, Bestil en c Grip. Even snel kijken wat op nummer 19 en op nummer 18 staat deze week. 19. Ook op 19 staat een eh, nieuwe plaat. Sam Smith en Normani en Dancing with a Stranger. En op nummer 18 deze week Cross Amsterdam en Maan. Hij is van mij. Stond er vorige week op nummer 11. Gaat dus niet zo goed met de plaat. 17. Hey, I'm Halsey. De beste hits van dit moment in de top 20 met Jesse Sprikkelman. Check ook de top 20.nl. Dit is Without You van Halsey. you when your heart was broke. Filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. 16 van deze week. David Guetta en Say My Name op dezelfde plek als vorige week nog steeds. En daarvoor hoorde je Healthy en Without Me. Na 16 komt natuurlijk 15 en daarna komt weer 14. 15. deze week op nummer 15 Post Malone en Better Now. En op nummer 14 Ariana Grande en The Thank You Next. En op nummer 13 staat Bibi Rexa. Dit is I'm a 13. tot 20. was een mooie lenteweek hè, de afgelopen weken. En daar past deze plaat echt wel bij, al zeg ik het zelf. Robin Skules. En Speechless in samenwerking met Erika Cirola. Op eh, nummer 12 deze week is een eh, nieuw in de lijst. En heel veel reacties zijn erover binnengekomen. Emma die appt daarover, of eh, die appt, die stuurt een mailtje via de top20.nl. En die zegt, het is zo'n fantastische platen. Ik hoop dat die in de top 20 komt. En dat zegt John ook en Casper. Die hebben allemaal een bericht gestuurd via de top20.nl. of Robin Schools en Erika Simala. En uh, Speechers. En daarom staat hij nu in de lijst. Even kijken wat deze week op nummer 11 en op nummer 10 staat. 11. Het met de Panic at the Disco en High Hopes is eh, gestegen van nummer 19 naar 11. En op nummer 10 staat James Arthur en en Rewrite the Stars. En er zijn er deze week drie platen verdwenen uit de lijst en dat zijn deze. gaan we richting de nummer 1. Hebben we een nieuwe nummer 1 of is het nog steeds Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart? Over een eh, ruim half uurtje ga je het weten. Op nummer 9 staat Imagine Dragons, This is Natural. 9. Jouw favoriete plaat van dit moment via de top20.nl. Hey, this is Dan and Wayne from Imagine Dragons and here's our single. In de top 20. You hold the line. But every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from a sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind. belong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out a world without the peace, face a, a bit of the truth, the truth.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 En op nummer 9 Natural Imagine Dragons. En op nummer 7 staat nog steeds al een aantal weken op een rij. Lucas en Steve en Anywhere. Ja, een klein beetje weekendgevoel hier in de top 20. van dit moment. Dat eh, stuurt Peter via top 20nl En uh, eh, Ansi zegt erover, ja, mijn kleinkinderen vinden dit zo'n mooie plaat. En daarom eh, hoor ik hem heel vaak. En ja, ik vind hem eigenlijk ook wel lekker. Martin Garrix en High On Life op nummer 6. En daarvoor Lucas en Steven Anywhere op nummer uh, 7. En op 5 staat Armin van Buren. En Sam Martin, dit is Wild Wild Sun. 5 van die strakke hitradio die we hier maken in de top 20. Want dat is dus toch wel een beetje een klein beetje wegdromen in het intro van deze plaat. Want dat vind ik het mooiste van de hele plaat, het intro. Die piano en die stem. Dit is de top 20. Hello son, you're ready to come into the air. We can't wait to hold you and rock you to sleep in your rocking chair. Before you know it, you'll be standing, crashing around. get into nou? Eva Max en Sweetbub Psycho is uit de top 3. Dat klopt, vorige week stond hij op nummer 3. En deze week niet meer. Welke staat er dan deze week op 3? Nou, dit is Dragon Bowman en Giant, vorige week op 5. 3. I understood loneliness Before I knew what it was I saw the pills on your table For your unrequited love I would be nothing in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away. 20. Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Hi, this is Rita Ora. Hey, I'm Pink. That was fantastic.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 Dit is hun eerste hit in de hitlijsten. En hij is ook wel echt heel erg goed. Dat is Emiel. Sjoerd zegt, ik blijf fan van Five Sex of Summer en Youngblood. Ik kende de band daarvoor nog niet. En nu ben ik inderdaad helemaal over. En daarom staat hij nog steeds op nummer 2 in dit top 20 al heel veel weken op een rij. Is een ex nummer 1 hit. En ja, je hebt hem eh, het afgelopen uur nog niet voorbij horen komen. Dus dat betekent dat ook deze week Miley Cyrus en Mark Ronson weer op nummer 1 staan met Nothing Breaks Like the Heart. De meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm, nothing, nothing. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. 20 voor deze week. De 20 populairste hits. En de populairste hit van dit moment is Miley Cyrus en Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart staat op nummer 1. De hele lijst kun je terugvinden via detop20.nl. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. Einde de show altijd met een tip voor de top 20.